Ach, wat een eh, prachtige van Dusty Springfield aan het begin van het tweede gedeelte van de show. You Don't Have To Say You Love Me. Nou, had ik net beloofd eh, dat we wat meer tempo gingen <laughs> maken. Doen we het toch weer niet. Ja, we hebben hier een eh, action meeting gehad van drie minuten. Tja, draaien we deze nummers nog aan eh, het begin van de show of niet? Want ik heb wel wat anders beloofd. Nou, toch mooie muziek. Welkom bij het tweede gedeelte van de zondagmorgen van GoFM. Ehm, ik hoop dat je bij me blijft tot 12 uur, want we hebben mooie muziek in de aanbieding. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Maar niet alleen mooie muziek. We hebben straks ook een eh, hele leuke reportage van Jeroen van Gent. Wat daarin zit, dat hoor je over, nou, zeg eens een minuut of 20, 25. Dus stay tuned. Sylvia's mother says Sylvia's busy. Too busy to come to the phone.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 Je hoorde veel en Forever Young. En Dr. Hook en de Medicine Show uit de tijd dat er nog uh, ja, telefonistes waren in Amerika. Dat hadden wij in Europa al lang geautomatiseerd, maar in Amerika ja, kwam er toch altijd nog een mevrouw tussen beiden als je bel te goed op was. Je hoorde het dus in Sylvia's Mother. Straks de reportage van Jeroen van Gent. Hij eh, was weer brutaal en eh, vroeg aan u op straat wat is uw favoriete filmgenre. Wat het is, dat hoor je straks over ongeveer een kwartiertje hier in de zondagmorgen van GoFam. En intussen tijd nog iets moois van Matt Bianco. More Than I Can Bear. Kom je er net bij? Goedemorgen, welkom. me to destruction. muziek van Enrique Iglesias. Tired of being sorry. Hoewel sorry natuurlijk altijd wel een eh, goed idee is. Als je iets fout hebt gedaan. Dat je het niet laat hangen zal ik maar zeggen. Met Bianco hiervoor voor met, met eh, zijn andere uitvoering van More Than I Can Bear. Want er zijn wel vijf of zes eh, uitvoeringen van dit prachtige lied. Ik beloof je het vorige uur... <laughs> te vertellen wat er op eh, de activiteitenlijst staat van vandaag. Maar dan nou kijk ik op onze eigen website en dan denk ik, hé, hey, er staat helemaal niks geprogrammeerd voor vandaag. We hebben een uh, rustdag op deze dag des heren. Hè? Ja, maar het is wel misschien een mooi moment om je op te roepen om, eh, als je een activiteit hebt, om dat te melden bij RTV Go. Want we geven je natuurlijk dan publiciteit voor jouw activiteit. Meer informatie vind je op gortv.nl. Daar vind je alle informatie en ook eh, hoe jij dus je eh, activiteiten kunt aanmelden. Dus doe dat nog maar eens. go-rtv.nl she is headed. een van de vele hits van de Eagles. Lying Eyes uit 1975. Hier in eh, de show. De zondagmorgen van GoFam. En een onvergetelijke van de Shirelles. Will you still love me tomorrow? Altijd een goede vraag, denk ik. Mhm. Tijd voor de ja, reportage van Jeroen van Gent. De dagen worden weer korter. De avonden weer veel langer en gezellig gaat u dan doen? Spelletjes doen, film kijken, series? Wat is dan uw favoriete filmgenre zou je bijna kunnen zeggen en je ook kunnen afvragen. En gaat u dan eigenlijk nog steeds naar de bioscoop of ja, zit je toch voor je breedbeeld? Je hoort het zo in de antwoorden. Jeroen van Gent vroeg het namelijk u allemaal op straat. Goedemiddag. Mag ik wat vragen voor de radio kort? Ik heb een soort leuke man bij het hond vragen. Dus geen politiek, geen ellende, maar lichtvoetige vragen. Mag dat nou, eventjes? Eh, voor de grap. om het even wie wil antwoorden. Het gaat om wat is je favoriete filmgenre? Sci-fi. Sci-fi. Sci-fi, science fiction. Science fiction. Een leuk voorbeeld daarvan? Ah, leuk voorbeeld. Nou, wat is een leuk voorbeeld. Doctor Who moet ik aan denken. Ja, dat is natuurlijk geen film. <laughs> nee, ja. Nee. Uh, ik heb eh, wel echt heel veel gekeken. Ja, Doctor Who is wel een favorietje. En wat is een goede sci-fi film. Dune. Ja, maar dat is geen sci-fi. Is dat sci-fi? Dan is Dune, een goede film. Dune. Ja, Dune is dan een goede film, ja. Ehm, ik hou van heel veel eh, verschillende filmgenres. Maar ehm, ja, toch een beetje spanning. Spanning? Ja. Ja, een beetje eh, actie. Krimis? Ja. Misdaad? Aha. Dat? En eh, ja, dan denk ik meteen aan die oude van Dirk en, onze oh, al. Heel erg leuk. Ja. Ja, absoluut. Ik kijk daar graag naar. En, eh, films, dan, dan, lijkt het alsof ik hint op de bioscoop, maar kan het ook thuis op de televisie zijn? Eh, ja, veel thuis eigenlijk. bioscopen kom ik af en toe, maar niet zo heel veel. Is dat ook nog leuk? Want dan zit je, ja, ik weet niet, zit je nog lekker in de bioscoop tegenwoordig? Ja, ik wel. Ja? ja? ik vind het nog steeds heel erg leuk. Ja, misdaad. Misdaad? Dat vind ik mijn favoriete genre, maar wel eh, eh, geen verzonnen verhaal of zo. Ah, het moet een beetje realistische misdaad zijn. Ja, iets, eh, biografie en sportbiografie. Maar daar zijn helaas niet zo... nee, maar net zeggen gek veel films van. Maar als je, als je zoekt, kom je altijd wel tegen. Wat is uw favoriete filmgenre? Oh, romantisch romantische films, daar hou ik van. Ja, ik noem dat altijd flipperflap filmpjes. Dus, uh... Zijn die er nog? Jazeker. Die zijn ja, ze zijn er nog wel. Ja, ze zijn er nog wel. Je moet ze wel zoeken. Meestal zijn ze inderdaad wel van een paar jaar terug. Maar zo af en toe, ik ga er nu aankomende maandag, ga ik er ook naar één toe. Dat is er ook weer zo één. Echt in de bioscoop? In de bioscoop, ja. En dan zwijmelt het helemaal weg. Ik wel inderdaad helemaal weg met, mijn met mijn watertje en mijn popcorn. <laughs> inderdaad. Actie. Actiefilms. Actiefilms. Ja. En een beetje, een beetje duister maar ook nog wel. Ah. Ja, een beetje uh, Six Sense-achtig, een beetje eh, wazig, een beetje... Magisch? Ja. Ik vind Harry Potter of zo, vond ik helemaal niks. Totdat mijn kinderen erin gingen kijken. De eerste twee had ik echt zoiets van ziek naar te kijken. En daarna werd het wel, dat ik denk, oké, dat wordt wel een, echt een film nu. Dat is eh, de, zeg maar tovenarij zelfs. Ja, ja, ja, ja, <laughs> ja, ja. Is er nog magie in het echte leven, in het dagelijks leven? Bestaat dat? Ja, echt magie er zijn wel ehm, dingen die op jouw pad komen wat je denkt van wow, dat dat mij gebeurt. Weet je? Dat gebeurt. Een straatinterviewer? Ja, ook ja, ook ja, ook ja. Bij gebrek aan beter op de tv ah. zijn dat altijd wel leuke series. Daarom kijk ik graag naar detectives. Nou noemde ik een paar oude, maar is er ook iets splinternieuw dat je zegt van ja? Eh, dan kijk ik eerder via Netflix. Oh ja. Dan de series. Dat vind ik dan... Eh, leuker. Door alle streamingdiensten wat je thuis allemaal kan kijken en hoe snel nieuwe films alweer thuis zijn, ja, dan eh, kijk ik eigenlijk gewoon thuis. En vindt u uw genre nog van uw gading? Ehm, nou, ik, tenminste, als ik naar de gewone tv kijk, dan vind ik het steeds minder worden. Dus vandaar dat je heel selectief op streaming kijkt naar van wat eh, de mogelijkheden zijn. Maar dan is het vaak altijd eh, Engels. Dirk was vroeger nog Duits. Ja, nee, ja, ja dat was Duits. dus kon ook best wel leuk zijn, maar tegenwoordig eh, Engelse series wat leuker. Ja, u loopt weg, maar ik wil het weten. Nee. ja, hetzelfde als... <laughs> Filmgenre, eh, ja. Hetzelfde als mijn vriendin inderdaad. Ja, dat is ook eh, science fiction. Sci-fi. Ja. Sci-fi. Ja. Kunt u nog een film herinneren, recent nog? Het is ja, dat, ze, dus- ze, zijn, ze zijn niet echt... Ja, het is... zijn niet echt veel series ook. Het zijn heel veel series, ja. Dus Maar, als we het dan echt over series gaan hebben, dan is het The Expanse. En dat is wel echt een hele goede. Ja. Oh, meer magisch en uh, of zo? Het is, eh, ja, het is echt ehm, ja, op grote schaal geopolitiek heb je erin zitten. En, eh, oh. en ze proberen toch wel echt aan de, de science vast te houden in plaats van de fiction. Dus ehm, de schrijver van de boeken, origineel, ja, die, heeft, die heeft geconsult met, met echte wetenschappers om, om zijn boek beter te maken. Ofwel Of om, de, ja, inderdaad, dat is ook de serie. En hoe heet dat nou? uh, eh, The Expanse. Nou, ik moet zeggen, ik word wel heel erg gelukkig van Marvel de laatste tijd. Die uh, superheldenfilms, ja. ja. die vind ik wel erg leuk, ja. En moet dat in de bioscoop zijn of kan het ook thuis? Nou, laatste tijd toch wel vaker naar de bioscoop voor zo'n nieuwe film. Ja, als je dan toch allemaal volgt, alle verhalen, dan denk je, oh, dit, dit wil ik toch wel even zien op het grote scherm. Ja. ja, zeker. Ja. Tuurlijk. Nee, nou, nee, nou, in de bioscoop krijg je, die, ja, dan krijg je wel die misdaaddrama's, uh, maar niet uh, sporten. Dan moet je echt wel een beetje zoeken op documentaire sites of eh, Netflix of... Eh, ja, van alles. Wat was de laatste dat hij echt achterover zat in de stoel en zegt, ja, lekker, deze moet ik hebben. <laughs> Een voorbeeld. Ah. Ja, je hebt zo'n, eh, op Netflix eh, van die eh, documentaires over supporters van Sunderland. Ja? en ik weet de titel even niet, maar die sprak me heel erg aan, omdat ik zelf ook fanatiek voetbalsupporter ben. Ja? Dus ja, dat, dat soort films. series, documentaires. Maar ze kijk je achter de schermen van hoe de supporters dat allemaal... Nou ja, hoe dat die meemaakte meemaakten en beleefden. En, uh, herken je wat voor jezelf in. Nee, ik kijk ook heel weinig tv, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben meer van de Netflix of mijn eigen dvd'tjes, ouderwets nog ja. van vroeger. Dat kijk ik heel veel, maar echt tv, nee. Ik vind het allemaal niet meer zo leuk. Nee, nee, nee. Eh, ik ging vaak naar de bioscoop. Alleen eh, ja, door corona eigenlijk gestopt en eigenlijk niet meer opgepakt. Want ik ging echt wel drie, vier keer in de maand ging naar de bioscoop. Ik had dan een abonnement. Eh, ja, nu heb ik abonnement Netflix, wat heb ik nog meer? Prime, HBO, Videoland, Disney. Ik heb ze eigenlijk allemaal. Dus ja, bioscoop is eigenlijk een beetje verleden tijd voor mij, helaas. Mist u, de, ja, u mist het wel? Ja, het is wel een avondje uit. Als je dan daarvoor nog eh, even een klein hapje ergens gaat eten of daarna nog even ergens wat gaat drinken, heb je echt wel een avondje uit.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 Toen dit uh, een grote hit was. En de straten nou, volliepen met jeugd eh, om naar de dancing te gaan al daar. Ehm, wat hoorde je voor moois voor? Oh ja, Harpo en Movie Star. Tuurlijk, hier bij GoFM. Um, ehm, Kijk even naar de temperaturen van vandaag. Het wordt toch een graad of 18 en dat betekent dat het in Westdorpen wel weer 19 zal worden. Eh, ja, ik heb het misschien al eens eerder gezegd, maar dat komt... Mijn zus woont daar in Westdorpen en die heeft een warm hart, een warme uitstraling. En dat eh, scheelt daar onmiddellijk in de temperaturen. Het is maar lekker twee. Ja, go hem op deze mooie zondagmorgen. Zoals gezegd, het wordt een eh, mooie dag. Zonnetje, wolkje, 17, 18 graden. En Perry White. Nou... yeah, yeah, yeah. I'll see you through. I've got to keep you pleasing every searching for. Here, right here, my dear, I don't have to look no more. And all my days, I've hoped and I have prayed for someone just like you here with you and do all the things.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 You make me feel. background. Things don't look up when you're going down. I know your arms, they are reaching out from somewhere beyond the clouds. You make me feel het loopt alweer aardig tegen 12 uur bij GoFM. En ehm, als je denkt dat we in deze show alleen maar oude muziek draaien... nou, dat valt wel mee, want dit moet de hitparade nog in, geloof ik. Ed Sheeran en Celestial komt uit de Pokémon film. Lekker. En daarvoor uh, ehm, toch weer iets eh, heel anders. Hè. <laughs> Barry White. De man met zijn slaapkamerstem. Je hoorde hem met Never, Never Gonna Give You Up. Nou, ik heb nog één eh, nummer voor je. <laughs> de laatste alweer voor vandaag. Een hele bijzondere safety doosje Dozy mikken, Mick en Titch en Zebedek. gezelschap. <laughs> Met een hele oude meuk uit de jaren 60. Eh, Dave D, doosje Bikke Bikke Tips dus. En ik vertelt het al. Aan het einde van deze aflevering van de zondagmorgen van GoFam. we zitten weer op, de klus. Blijf lekker luisteren, want er komt nog veel meer moois aan vandaag hier bij GoFM. Dus eh, hou ons gezelschap de hele dag, als het even kan. En ook in de auto, hè. Dus eh, dan komt het allemaal wel weer goed. En we bezorgen je gewoon een hele vrolijke dag met muziek en informatie. Ik ben er volgende week zondag weer bij Leven en Welzijn rond 10 uur. En dan hoop ik dat jij er ook weer bij bent bij een nieuwe aflevering van de Zondagmorgen van GoFM. Tot dan.